Goede start. Kees Groot met het NOS-journaal. Op de Dam in Amsterdam zijn honderden mensen bijeengekomen om steun te betuigen aan de inwoners van de Syrische stad Aleppo. Onder de aanwezigen zijn veel Syriërs. Er worden onder meer kaarsen gebrand. Ook op het Domplein in Utrecht kwamen mensen bijeen voor Aleppo. De strijdende partijen in Syrië zeggen dat de evacuatie van rebellen en bewoners uit Oost-Aleppo morgenochtend begint. De SP houdt op dit moment een extra fractievergadering over de anonieme kritiek op partijleider Roemer. In het Algemeen Dagblad klaagden enkele SP-kamerleden vanmorgen anoniem over de leiderschapskwaliteiten van Roemer en zijn zichtbaarheid. Er wordt gevreesd dat de partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen fors gaat verliezen. Roemer noemde de anonieme kritiek vanmiddag buitengewoon laf. Weert gaat de overlast door criminele asielzoekers aanpakken met behulp van de voetbalwet. De gemeente is het zat dat een groep van zo'n 20 Noord-Afrikanen voortdurend problemen veroorzaakt in het AZC, maar ook in de stad en de regio. Door het inzetten van de voetbalwet kan de burgemeester maatregelen nemen als een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod of een meldingsplicht. De overlastveroorzakers moeten eigenlijk terug naar Duitsland waar ze eerst asiel hebben aangevraagd. Op station Sloterdijk in Amsterdam heeft brand gewoed in een sprinter. Er rijden daarom voorlopig geen treinen tussen Sloterdijk en Haarlem. Alle passagiers zijn uit de trein en niemand raakte gewond, zegt een woordvoerder van de brandweer. De tunnel van station Sloterdijk stond een tijd vol rook. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Die zou zijn ontstaan in het passagiersgedeelte van de trein. Het weer in de loop van de avond en nacht kan een mist ontstaan. Het koelt vanaf acht, vannacht af naar een graad of 3. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Vrijdag en zaterdag verandert er weinig, maar het wordt wel kouder. Dit was het NOS Show. Je hoort, zie je zeer goede avond, luisteraars. Eh, dit is weer twee uur lang tussen app en vloed. Tot twaalf uur ben ik bij u met, eh, ja, kerstmuziek. We zullen wat dat betreft vanavond een boompje opzetten. U krijgt te maken met piekervaringen, prachtige ballen, mooie slingers. Maar vooral met mooie MUZIEK achter de drums niemand minder dan Karen Carpenter. En dit is van een, eh, hun kerstouverture cd. Met eh, ja, zeer gevarieerd kerstrepertoire. Ik ga er nog wel wat meer van draaien vanavond. Maar eerst neem ik u mee naar de wilde kanten van het leven.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 Eh, eh, het is geen kerstmuziek. Nee, ja, het is geen kerst. <laughs> ik word meteen terecht gewezen. Nee, het is natuurlijk geen kerstmuziek. Maar het is wel heel goed inpasbaar in het, in het sfeertje. dat geldt evenzo voor het volgende nummer. Vind ik dan, hè? Stand Together met die mooie uh, animatiefilm erbij. Met dat kikkertje bij die vijver en zo. Paul McCartney natuurlijk met eh, eh, een grandioos orkest erachter. oh no, goedenavond. Goedenavond, Sharon. Zijt u al een beetje in de kerst zweren? No. <laughs> <laughs> Als ik welkom ben. nu zijt welkomen. Ah. maar heb jij thuis de boom al staan? Of, Nee, nee, nog niet. Ga, je, er wel in zetten? Of, Ja. Oh, dat wel. Ja, zo heen, hè? Hey. <laughs> Hij wijst er nu aan, luisteraars. U kunt het eh, via, de webcam kunt u dat trouwens eh, allemaal bewonderen. Ja, en ik heb speciaal, eh, ook voor deze uitzending natuurlijk, mijn trui aangetrokken. Oh, ja. Mijn kersttrui, een trui. Ja, nee, nee, nee. <laughs> ik denk als ja, dan... Dat heb, dan blijf ik weer achter. Ja, nee, achter, dat had ik wel verwacht eigenlijk. maar ik vind, het, ik vind het echt een most wonderful time of the year.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 ja, een van de meest gedraaide uh, kerstnummers eh, ter wereld, mag ik wel zeggen. En die nou. Ah. William, ja, echt waar, echt waar. Ah. heb ik me laten vertellen, Ono, oh, door, eh, door wie ook weer. Ja, nou, dat maakt dan maar verder niet uit. Mariah Carey dan? Mariah Carey, het is ja, ja. Dat nummer van haar. En, en, hoe heet het? Ehm, hoe eh, wat je nou kan Driving Home for Christmas. Eh, Chris Ria. Oh, Chris Ria, ja. ja. Kijk, die heb ik niet meegenomen hoor. Eh, nee, maar goed, die, hebben we hier wel. Die kunnen we straks ook wel voorbij laten komen. Die worden Eerst, we ermee doodgedraaid. Eerste nummertje van jou, waar je niet mee wordt doodgedraaid. <laughs> en, <laughs> en, dat is een... Ook niet doodgegooid, hè? Ook niet. Een nummer van Anne Murray. beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away. to face the prachtig. Heel mooi, ja. Prachtig, ja. Een mens heeft eh, een enorme, hoe zeg je het, warme stem. Warme stem, ja. ja. En, Murray. Eh, jij kent onze Piet natuurlijk nog wel, hè, Piet? Uit Volendam. Piet, uh, die, wie betaalt de veerman? ja, die op die pont. ja, ja, wie betaalt de veerman? Heen en weer, heen en weer, die man.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 Ja, Piet Veerman eh, helaas ook eh, getroffen door longkanker. Uh, is geopereerd, is een stuk van zijn, een van zijn longen weggenomen. En daarmee wordt gezegd dat daarmee de ziekte onder controle is. Dat, ja, hij, had kennelijk, of hij heeft kennelijk nog geen uitzaaiingen. Dat is en <clears throat> dan een groot geluk voor Piet Veerman. We hopen dat ja, dat hij de komende jaren nog lang bij ons is. En, eh, ja, hij zingt prachtig. En eh, ook het kerstrepertoire eh, zingt hij prachtig. En uh, Onno... Zou het nou waar zijn? Wat, wat? Nou, dat, dat die paling zo goed is voor je stem. <laughs> <laughs> dat, nou, ja, ja, dan, het smeert. hè? Dat, uh, volgens mij smeert het je Smeert eh, goed, ja, volgens mij. Ja, ja. ja. ik eh, vind het niks hoor, paling. Echt niet? Doe, oh, vis, hè? Lijketers. Ja, maar je kan met eronder begraven hoor. <laughs> Echt waar. Ja, nou ja, dat, dat, dat gebeurt vanzelf. Uh, vanzelf. Het is, jou in een bad leggen en een zootje paling erin... en je bent al ja, kassie veilig. Ja, je leegvreten hoor. <laughs> Goedemorgen luisteraars. We hebben een medisch programma ook hè. <laughs> hey, maar, eh, want ik haal wel eens paling bij Eveleen. Zit aan, aan de ringvaart in, eh, in, in eh, Burgerveen. vlakbij Alsmeer en zo. En nou, dat is nou, doen we dan op een zondag. Gaan we een toertje maken. En op de terugweg nemen we een paling mee. En dan nuttigen we dat thuis. En dat is, ja, nou, fantastisch. Heerlijk. Nou goed, uh, dat terzijde luisteraars. Want Onno heeft nog veel meer mooie muziek meegenomen. En uh, ja... We gaan niet alles in één uur wegdraaien. Nee, nee, maar onze, onze gemeenschappelijke passie, Onno. Van muziek. Ja, nou, en een goede zangeres. ja, eh, nou ja, het is sinds kort ook mijn passie. Eh, en, en eh, jij hebt een passie om het stadion of de arena of de zaal binnen te komen... waar zij in 2008 pas, we moeten nog een jaar wachten ja 2018. <laughs> Anders moeten we terug in de tijd. 2018, ja. Eh. niet kwalijk. Gaan 20 eh, februari. Gaan we daarheen. En dan eh, gaan we genieten van deze dame. En wat gaat ze vanavond voor ons zingen? Helene Fischer zingt vanavond Ave Maria. Ja, terecht applaus. En ook niet zomaar een zangeres. Helen Fischer. Ze komt uit eh, welke plaats, of eh, welk land ook weer? Ze komt uit Siberië. Oh ja, oh, ja het is een, uh, een Rusin Het is een, ja, Rusin Ze is in Krasnojarsk geboren. Hoe? In Krasnojarsk. <laughs> Ja, zeg maar helemaal niks. Maar nee. Nou, ben ik ook nog nooit geweest. Ben je er was geweest? Nee, nee, nee, nee, niet. Hey, Engelberg... het, het, het, ver, eh, het verst in, naar het oosten ben ik geweest eh, in, eh, is, in Sauerland. Dus. <laughs> <laughs> okay. Nog een nummertje voor jou. Engelbert. Humpeldink. Juist. See the snowflakes come down. Santa's coming into town. It's Christmas time of the year. It's Merry Christmas time again. faces gleaming with joy on every little girl and boy peeking under the trees on Christmas Eve. Dolls for Mary, toys for Johnny, something special for mom and dad. Milk and cookies left for Santa, that should make him glad. Merry Christmas to all. We sure hope you had a ball. Hope to see you next year. A Merry Christmas and a Happy New Year. in the air. A Merry Christmas to all. We sure hope you had a ball. Merry hope Christmas to see you next year. Merry a Merry Christmas and a Happy New Year. even te gaan eh, voordat het zover is. Want eh, we zitten nu pas op de 14e december. Eh, daarom vond ik het eigenlijk al zo vroeg dat jij, ik denk... Uh... Ja, maar ik denk, nou ja, ik, ik, ben er wel liever een beetje vroeger bij, weet je wel. voordat al mijn mensen zich allemaal bedenken en die kerstboom allemaal weer weggooien. Dat vind ik ja, Ja, Snap je? Dus dat is gewoon een beetje, hoe zeg je dat? preventief. Preventieve kerst. <laughs> Hé, hey, luister, ik heb wat opgezocht van Rob de Nijs.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 Almere stad is plat en bevrijd van tirannie. Als ik hier ontkom, ga ik naar Washington, kandidaat voor presidentie. En als ik de baas ben, stop, dan stop ik de cavalerie. was, nou, hij, <laughs> was hij nou maar thuis met kerstmis? Nou, hij, hij is thuis nu. Ja, hij eh, had geen tijd meer. Hij moest naar huis. <laughs> ja. Ja, maar Ja, dat komt omdat ik wat anders aan het opzoeken ben. En dan scheidt die, eh, die ene die schijt er dan mee uit. Dat is hij. Eh, onverbiddelijke het systeem. Hey, eh, eh, jij had iets over eh, V. Lofsky, geloof ik, hè? Ja, dat was ook. ja, ik dacht, er zit een, volgens mij is dat nummer een klein beetje in, de, in dezelfde trant. Klinkt het zo als, als dit nummer. Ja, en is het dan ook een vriend van jou, Kerst? kerst. Dat, je, dat je zegt van ja, Kerst is een vriend van mij. Ja, Kerst is een vriend van Oké, ja. nou, gezellig. Gezellig. We gaan hem draaien. Oké. Okay. the 60s was fine. Dijk, hè? Zei Onno, heet ze. ja, ja, en ze heeft, eh, eerst eh, had ze de naam dus ook wel eh, veranderd. Mhm. Engelse achternaam, zeg maar. Ja. Toen noemde ze zichzelf veel Lovesick. <laughs> ja, nou, ben ik nog wel een leuk gedicht. Ja. Dat jij net voorlas. <laughs> Ja. <laughs> nou goed, dat gaan we niet doen. Nee. Luister, ehm, we gaan een nummer draaien van de The Fortunes. Uh, niet You've Got Your Troubles, want dat heeft niks met kerst te maken. Met kerst moet je juist helemaal geen troubles hebben. Dan moet je gewoon eh, onbezorgd aan de gourmet kunnen. En, uh, en maar when, when, when, the child, is born. Ja, ik ken geen kerstrepertoire van de Fortunes. Voor mij dus de première. Kijk eens aan. Klinkt al mooi, dit klinkt al mooi. Ja. Het is bemoedigend, ja. Ja, ja tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas the winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed, and torn. This comes to pass when a child When a Child Was Born. Ja, de Fortunes. Ja, dat is weer wat anders, hè? Ja. dat je het begint bent. Ze zullen vast niet eh, eh, alleen maar dit nummer opgenomen hebben. Ze hadden wel een heel, eh, kerstalbum van ze bestaan. Dat, nou ja, dat hoewel ik zou je denken. Dat... Ja, hoewel ik dat op, op, het, op de computer nog niet heb kunnen vinden. Maar, maar ja, nee, ik denk dat er zijn artiesten natuurlijk die gewoon hun, hun, hun repertoire brengen. En dan ook eens een keer, een keer, een één of twee kerst... Kerstliedjes opnemen. Kerstliedjes eh, opnemen. Dat zou kunnen, mm. natuurlijk. ja. Eh, Shania Twain, die heeft eh, samen met Michael Bublé een kerstnummer gezongen. Weet ik mij te herinneren. Onlangs? Nou, nee, dat is alweer een tijdje geleden, dacht ik hoor. alleen kan ik het even niet vinden. Dat is, dat is... Maar, ja. Dan kan je ook altijd ergens nog een ander nummer draaien. Dat kan ik natuurlijk doen, hè? Ja. Uh, maar in die tussentijd kan jij rustig eh, ja.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 In, in, in een witte kerst? Nou ja, dat, dat begin ik steeds meer... meer Over Althans, er is wel eens een... Nou, de kerst... Ja, die is al heel wat jaar. Het is weer geloof volgens mij overgeslagen. En mhm. trouwens, het hele jaar door de kerst gezien ten opzichte van vroeger natuurlijk is... Eh, of ehm, sneeuw, ja. ja. is... Eh, hè? In 2010 kan ik mij herinneren dat ik eh, vanaf Deventer kwam deze richting uit. Met kerst? ja, nou ja, voor de kerst was dat volgens mij al. Hm. En toen, nou jongen, toen, was er een, toen heb ik mijn auto bij Apeldoorn moeten stallen ergens. En met de trein verder gegaan, want het was gewoon, de, de wegen zaten gewoon wat file betreft potdicht. En toen heb ik ook nog eens er een paar uur over gedaan... met de trein op de bestemming te komen in Bloemendaal. Eh, maar dat was echt een eh, grote hoeveelheid sneeuwval. In 2010 kan ik me herinneren. Is het alweer zes, jaar geleden? Zes jaar geleden, ja. ja. <clears throat> maar je hebt niks gehoord over de komende kerstdagen? Uh, voorspellingen nee, ik heb Piet nog niet gesproken. Oké. Nou, ik heb inmiddels heb ik, dus, heb ik wel Michael Boeble heb ik gevonden. Michael Boeble. <laughs> <laughs> samen met uh, Shania Twain. En uh, die zingen dan samen over die witte kerst. Daar dromen ze over althans. dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Well, treat Tops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow the snow said I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write days, mere days, mere days, be merry and bright. bright. And may all your Christmases be mine. Hartstikke wit, die kerst. <laughs> part I write. and may all your Christmases be. Michael Bublé met een geweldige kerstcd. Dat ruimt ook nog. En uh, Shania Twain deed erop mee. Geweldige zangeres. En eh, ja, oh het leek net of ze een klein beetje al in de kerst... ja, volgens mij ook. een halve liter wijn nog maar allebei. <laughs> volgens mij is Michael is een beetje... Oh, klonk een beetje zo van... <laughs> ja, precies. hey, we gaan nog eventjes een gezellige medley draaien. Van de Carpenters. Dus, Omdat ik het zo gezellig vind. winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, I am married, we'll say, no, man. But you can do the job while you're in town. Later on, we'll conspire.